uur. Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Je hebt nog vier uur de tijd om te stemmen. Dat kan in bijna 10.000 stembureaus door het hele land. En dus ook in Hardenberg in Overijssel. Daar is de burgemeester zo blij met alle vrijwilligers... dat hij bij alle locaties in zijn gemeente langs is geweest om wat lekkers te brengen. Gemiddeld heb ik ongeveer 10, 15 minuten per stembureau. Waren de verkiezingen in het voorjaar, dan had ik paaseitjes mee. Nu met de pepernoten. Maar ik wil ook even een paar minuten met de mensen praten van het stembureau. Hallo! Hoe is het? Kijk, zie hier klassiek mijn eh, aardigheidje. Ja, ongeveer een uur geleden had 40% van alle mensen die mag stemmen dat ook echt gedaan. Ging niet overal goed. Het eh, stemformulier zorgt zoals altijd voor wat onhandigheid. Ik heb hem gewoon opengeslagen en ik dacht ik zie het wel. <laughs> en ik kijk naar de, naar de randjes en misschien komt het vouwen van het oefenen op de basisschool nog terecht. Maar dat denk ik niet. <laughs> Het zit erin. <laughs> Hij zit erin, dus dat telt. Ja, en wil je nou weten wat er met je stem gebeurt nadat eh, je dat formulier hebt opgevouwen? Check dan onze podcast. Lang verhaal kort. Een man uit Spaarnwoude bij Haarlem heeft 20 jaar gevangenisstraf gekregen... voor de moord op zijn ex-vriendin. Vorig jaar schoot hij haar dood. Dat was volgens de rechtbank een vooropgezet plan. Het OM sprak tijdens het proces van femicide. Dat is een ander woord voor de moord op vrouwen. Het leek wel een koffertjesruil zoals in de film. De politie heeft in Breda twee mannen van 30 en 24 opgepakt... die stiekem tassen aan elkaar overgaven. Toen de politie erin keek, zat er in de ene tas 20.000 euro. In de andere tas zat 13 kilo harddrugs. Later vielen ze een huis in Rotterdam binnen. Daar vonden ze nog meer geld en drugs en ook eh, zwaar vuurwerk. En vier supersterren van de Zuid-Koreaanse k K-pop-band Blackpink... zijn in de watten gelegd in Engeland. Je kan de meiden misschien kennen van deze hit. Gisteravond mochten ze samen met de Zuid-Koreaanse president en zijn vrouw aanschuiven bij een luxe etentje in Buckingham Palace. En vandaag kwam daar nog eens een onderscheiding van King Charles bij. Hij gaf de meiden van Blackpink helemaal officieel een erepenning... omdat ze miljoenen jongeren opgeroepen hebben om zich in te zetten voor een beter klimaat. Het weer. Vanavond kan er overal wat lichte regen vallen. Maar er is ook goed nieuws, want in plaats van dat het kouder wordt... wordt het juist een beetje warmer. Morgen opnieuw veel bewolking, maar overwegend droog bij een graad of 12. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland zijn ongeveer 15 files. De meeste files hebben niet veel meer dan 5 minuten oponthoud.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 Dat is besloten in overleg met veiligheidsdiensten en beveiligers. De lijsttrekker van Forum, Thierry Boudet, werd afgelopen tijd twee keer geslagen door mensen in het publiek. De opkomst was in de loop van de middag 40 procent, melden onderzoekers van Ipsos. Iets minder dan bij vergelijkbare verkiezingen in 2017. Er kan nog tot 9 uur vanavond worden gestemd. Op sociale media gaan berichten rond dat mensen die op GroenLinks PvdA willen stemmen... twee hokjes rood moeten kleuren in plaats van één. Vanwege de gecombineerde lijst. Dat is niet juist, waarschuwt het ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring. Voor een geldige stem moet je één bolletje rood kleuren. En het weer bewolkt en wat regen, morgen ook wat regen... En en dan wordt het een graad of 12.